Het is nog onduidelijk hoe groot de schade aan het gebouw is. In Tubbergen werd geprobeerd een mobiele pinbox op te blazen. Volgens de politie zit het explosief mogelijk nog in de automaat. Daarom is het explosieve opruimingsdienstteam opgeroepen... en de omgeving daar is afgezet. Bij een vulkaanuitbarsting bij, op een populair toeristeneiland... voor de noordoostkust van Nieuw-Zeeland... zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een van hen raakte zwaar gewond. Er worden ook nog mensen vermist. Op White Island, dat verder onbewoond is... waren volgens de politie minder dan 50 mensen toen de vulkaan uitbarstte. Hulpdiensten zijn met helikopters een reddingsactie gestart. Ze hebben inmiddels 20 mensen naar het vasteland gebracht. De wereldwijde handel in wapens en militaire diensten is vorig jaar met bijna 5% gestegen naar bijna 380 miljard euro. Dat concludeert een Zweedse onderzoeksinstituut in een rapport na het doorlichten van de 100 grootste bedrijven in de sector volgens het instituut groeien vooral Amerikaanse bedrijven. Voor het eerst bestaat de hele top 5 uit bedrijven uit de VS. Ze bereiden zich voor op de nieuwe wapenprogramma's... die twee jaar geleden zijn aangekondigd door president Trump. En de slechtste slogan is dit jaar van een viswinkel uit Arnhem. De zaak heeft als leus... Onze vis smaakt als de tongzoen van een zeemeermin. Het is de achtste keer dat het platform slechte slogans de verkiezingen organiseert. Andere kanshebbers waren dit jaar onder meer Verbiep jezelf van de openbare bibliotheken... en Shop en kom tot je selfie van Groupon. Het weer nog, stevige buien en een eh, noordoostenwind die aan de kust toeneemt tot hard of stormachtig. Vanmiddag is het eh, tussen de buien door wat vaker droog en kan ook de zon wat doorbreken. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door regen en harde wind zijn de dagelijkse files al beduidend langer dan anders. Vooral op de A7 is het druk... Van Den Oever naar Zaandam heb je 20 minuten vertraging tussen Wochnum en Purmerend. Op de A27 van Almere naar Utrecht staat een auto met pech bij Beeldhoven. Daar heb je nu 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Eemnes. De linkerrijstrook is daar dicht.